De vrouwen laten hun hoofdhaar groeien. Het haar afscheren geldt als een... Volgens de politie hebben de arrestanten met hun daden grote onrust veroorzaakt onder de Amish in de staten Ohio, Pennsylvania en Indiana. Dan is weer nog vannacht nevel of mist, minimum temperatuur 3 graden.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 Baby, I would give to you wore it out. You left me lying in a pool of doubt. If you're still thinking you're the daddy man, you should've known better, but you know now. You held all the cards and sold me out.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 De militairen wilden wegversperringen opruimen die de Serviërs er neer hebben gezet om de Kosovarse autoriteiten tegen te houden. De Serviërs wilden voorkomen dat de barricades worden weggehaald, waarna de NAVO-troepen traangas gebruikten. Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië. Zo'n 90% van de bevolking is Albanees en de kleine Servische bevolkingsgroep in het noordelijk grensgebied verzet zich tegen de afscheiding. Sinds afgelopen zomer is het erg onrustig in het gebied. Rond het Tahrirplein in Cairo zijn betogers en ordentroepen opnieuw slaags geraakt. Er zijn grote hoeveelheden traangas afgevuurd op betogers die aan de randen van het plein en in de straten eromheen staan. Op het plein zelf zijn nog altijd tienduizenden mensen die het directe vertrek eisen van de militaire raad die het land bestuurt sinds de val van president Mubarak. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de parlementsverkiezingen die voor maandag gepland staan worden uitgesteld. Dat zouden bronnen rond de minister van Binnenlandse Zaken bekend hebben gemaakt, maar het bericht is niet bevestigd. De Marokkaanse verdachte van de moord op twee Nijmeegse buurvrouwen, de Mintjes, heeft in Marokko levenslang gekregen. De man woonde vroeger in Nijmegen. Hij ging op zoek naar geld bij een van de twee vrouwen. Ze werd neergestoken, net als de buurvrouw die bij haar op bezoek was. Direct na de moorden vluchtte de man naar Marokko vorig jaar.